uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Er is onduidelijkheid over de mogelijke inzet van chemische wapens in de Oekraïnse stad Mariupol. Volgens het omstreden Azov-bataljon hebben Russische troepen met een drone een giftige stof losgelaten... maar de berichten zijn nog niet bevestigd door autoriteiten. De Oekraïense president Zelensky heeft wel gezegd dat de dreiging van Russische chemische wapens er een is om serieus te nemen... De Britse minister van Buitenlandse Zaken laat op Twitter weten dat ze samen met partners hard werkt aan het verifiëren van de details. Bijna twee derde van de Oekraïense kinderen zijn hun huis uitgevlucht sinds het begin van de oorlog, meldt UNICEF. Het gaat om zo'n 4,8 miljoen kinderen. 2 miljoen van hen verblijven op dit moment in het buitenland. UNICEF is bang dat de miljoenen kinderen die nog in belegerde steden als Mariupol verblijven onder voet raken. Het coronatoegangsbewijs komt volgens gezondheidsminister Kuipers alleen terug als het op dat moment een effectief middel is. Kuipers ziet de coronapas naar eigen zeggen niet zomaar terugkomen, maar hij wil het ook niet uitsluiten. Gisteravond pleit de regeringspartij ChristenUnie voor het schrappen van de wet die de coronapas mogelijk maakt. Veel woningcorporaties hebben grote moeite om woonfraude aan te pakken, meldt BNR na een rondgang langs meerdere corporaties. Dat komt mede door de coronapandemie, waardoor het niet verantwoord was om bij mensen thuis de situatie te controleren. Ook kampen corporaties met capaciteitsproblemen. Ruim 260 miljoen mensen dreigen dit jaar in extreme armoede te belanden. Dat betekent dat ze minder dan 1,74 euro per dag te besteden hebben. Dat stelt Oxfam Novib in een nieuw rapport. Volgens de hulporganisatie stijgt de armoede door de effecten van de coronapandemie... de toenemende economische ongelijkheid en de oorlog in Oekraïne. Het weer, het wordt een droge dag met zon en wat wolken. Het wordt 18 graden in het noorden tot 22 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag. 8 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. Op de N201 Hoofddorp richting Uithoorn. Nog 3 kilometer file tussen Uithoorn en de aansluiting met de N196.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 Er is onduidelijkheid over de mogelijke inzet van chemische wapens in de Oekraïnse stad Mariupol. Volgens het omstreden Azov-bataljon hebben Russische troepen met een drone een giftige stof losgelaten... maar de berichten zijn nog niet bevestigd door autoriteiten. Het coronatoegangsbewijs komt volgens gezondheidsminister Kuipers alleen terug als het op dat moment een effectief middel is... Kuipers ziet de coronapas naar eigen zeggen niet zomaar terugkomen, maar hij wil het ook niet uitsluiten. Het aantal fietsers dat bij een ongeluk ernstig gewond raakte... is in 10 jaar tijd met bijna een derde toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van kenniscentrum Veiligheid NL. Het weer nog, het wordt een droge dag met zon en wat wolken bij 18 tot 22 graden. wereld redden. Dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. Papa, waarom huilt dat meisje zo? Kan ik er niet heen om haar? jou en mama als ik bang ben in de nacht. Maar wie heeft zij om bij in bed te mogen? de wereld redden. Dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. hoop ik dat je diep van binnen hetzelfde blijft. Een kleine president gaat de wereld redden. Oh, dus blijf jij nou voorlopig maar klein.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 Not grab your wrist. I could be a better boyfriend than him. I could do the shit that he never did. Up on that. such a gentleman I all my clothes would fit I could be a better boyfriend I don't need to tell you twice All the ways you can't suffice If I could give you some advice I would leave with me tonight The universe must have defined this.